Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Rotterdam, Zwolle en Arnhem gaan experimenteren met polsbandjes tijdens het stappen. Die bandjes worden uitgedeeld aan mensen die een geldig corona-toegangsbewijs lieten zien. Het systeem is bedoeld om het voor kroegen en restaurants makkelijker te maken... om te zien of iemand een geldige QR-code heeft. En het scheelt natuurlijk ook lange wachtrijen. Steeds meer steden zijn om. In Breda, Alkmaar en Roosendaal worden de bandjes al gebruikt. En ook Den Haag is het een succes, ziet een kroegbaas daar. Dus voor ons is het heel erg fijn omdat je ook de doorloop van de gasten een stuk hoger kan hebben. En ook, ja, ook wel wat frustratie weghaalt bij de gasten. Want ja, de gasten willen gewoon gaan genieten bij in de zaak of op het terras ook al. En ja, het is fijn dat het nu op deze manier wel wat sneller kan. Vanaf morgen gaat in Marokko de avondklok twee uur later in. Niet om 9 uur, maar om 11 uur. De versoepeling kan vanwege het dalend aantal coronabesmettingen. Begin augustus was er in Marokko nog een piek met bijna 10.000 positieve tests per dag. De laatste dagen zijn het er gemiddeld 1000. Andere coronamaatregelen blijven wel gelden. Zo zijn er in restaurants, badhuizen en sportscholen minder mensen welkom. En is er een verbod op bruiloften en feesten. Voetbalnieuws dan. PSV en AZ hebben allebei hun Europese wedstrijd gewonnen. PSV won in de Europa League in Oostenrijk met 4-1 van Stormgras. En AZ pakte thuis drie punten tegen Jablonec uit Tsjechië in de Conference League. Het werd 1-0 in Alkmaar. Sommige gemeenten hebben ze al lantaarnpalen waar laadpunten in zitten voor elektrische auto's. Maar veel zijn het er nog niet. Arnhem gaat daar verandering in brengen. Alle nieuwbouwwijken daar krijgen dat soort laadlampen. In deze straat staan ze al, zegt deze eigenaar van een elektrische auto. Ja, eigenlijk ziet het er compacter uit als de laadpunten die we gewend zijn. Het zijn gewoon twee eh, groene kastjes die aan de lantaarnpaal zitten. En eh, ze vallen eigenlijk niet op. Arnhem is een van de eerste gemeenten die het groots aanpakt. In 2030 moeten alle nieuwe auto's die verkocht worden namelijk elektrisch zijn. En dus moeten er ook veel meer laadpunten komen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. Morgen gaat het op veel meer plekken regenen. Het kan ook flink waaien en het wordt dan zo'n 17 graden. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Nashville. Jouw wekelijkse dosis country music. country, and I like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. I'll kick off your shoes. Come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country, and we like it that way. Tracy Bird en I'm From The Country. Dit is nog steeds de Nashville Radio Show. We hebben nog ruim een uur met daarin natuurlijk de Nashville Spiegelplaats. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album van onze maandartiest Trace Atkins. En we hebben andere lekkere muziek, waaronder andere ook natuurlijk de digitale briefbus. Gaan we nu naar naartoe. We hebben weer muziek opgestuurd gekregen uit Amerika. En dat is het eh, duet tussen Don Riggs en eh, Billy Gaines. Hun nieuwste single, dit is I Wanna Be Holding You. Música Dat waren Don Ricks en Billy Gaines en I Wanna Be Holding You. Hun nieuwste single die ze opstuurde via info.nashvilleradio.nl. En daar mag natuurlijk al jullie muziek naartoe gestuurd worden. Heb je een nieuwe single uit? Geen probleem, stuur het op. We gaan dan naar luisteren. En wie weet hoor je terug in een van onze shows. We gaan nu verder met Americana. Van het album The Nieuw Now is Danny Vera en Black Eyes. silver around your velvet eyes I know in heaven mama cries for you many times you couldn't get along Still don't know what happened to your love But I still miss you every minute, every day and every hour I still feel the warmth you gave me Though time's no longer ours Sometimes I've got these black eyes And they get darker than a thunderstorm conversation even in the chorus of a song oh these black eyes keep me worried these black eyes can't keep holding on and for years I've wondered where those eyes keep coming from there's so many stories I don't know a lot of them happened so long and the thought of that continued in your heartbeat. For us to miss you every minute, every day and every hour. Every day and every hour, I still feel the warmth you gave me. No time's no longer out. Now sometimes I've got these black eyes, and they get darker than a thunderstorm. In the middle of a conversation, even in the chorus of it. where those eyes keep coming from. And for years I've wondered where. Zoals gebruikelijk hebben wij in het tweede uur ook de Nashville Spiegelplaat zitten. En daar gaan we nu naartoe. Voor het origineel gaan we naar 1988. Toen werd het voor het eerst op de plaat gezet door Nancy Griffith. Drie jaar later was het de beurt aan Susie Bogus. Die bracht het toen ook uit. Je gaat twee keer luisteren naar Outbound Plane. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Don't wanna be standing here with this ticket for I've been here before, somehow this doesn't feel the same. wrong down Gospel Radio Show. Bluegrass Time. say. Christy Cox en die heet Person Here. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En van Bluegrass gaan we naar country. In 1967 was het Ray Pennington die het nummer schreef en uitbracht. Maar de meest bekende versie is die van Montgomery Gentry. Dit is Rambling Man. Been down through Mississippi, down through New Orleans. Laid out in California, there ain't too much I have on. up where that green grass grows. Yes, I did. Got a girl in Cincinnati waiting ook op standje 10 horen. Montgomery Gentry en A Rambling Man. We gaan nog even verder met de digitale brievenbus. Want we hadden heel veel muziek binnengekregen. Dus gaan we daar snel mee verder. Muziek uit Nederland van Elizabeth Hope. Ik was wat rustigere nummers van deze country zangeressen gewend. Maar haar nieuwste single is een echte country rock. Dit is Breaking Up. in my eyes and I think you see another woman. Ha, but that's not me. Walking at the beach, quietly together, we were holding hands and I think I see another man. But that's not you. I don't believe promised me that you were done, but kept on hunting, so I don't count anymore. Sitting at the office, making things official, signing all the papers, and I think the only thing that's left isn't us anymore. together, leaving you my ring, and I think we'll never be together. guess you'll never 80 is toch altijd wel heel herkenbaar hoor. Dit kwam uit 1985. Het duet tussen Dan Seals en Mary Osmond. Jawel, die Mary Osmond. En Meet Me in Montana. We gaan verder met nieuwe muziek. En eh, dit zijn toch wel de meest herkenbare eh, stemmen van dit moment. Dan en Shay en Still My Love. no way nobody gonna steal my love. My love. Can't take my eyes off you. even if I wanted to I swear I'm staring at heaven Holding you here tonight Watching all the stars align En dat was de nieuwste single van Dan en Shay. En die heette Still My Love. En we gaan weer even terug in de tijd. We gaan naar 1978. Walk right back. Dit is Emery. Nashville Radio Show. Taking you back to your happy place. Zongen als ik. Het is maar goed dat je mijn stem niet hoort als ik zing. Want dat is iets wat ik beter aan de artiesten kan overlaten. Maar wat is dit toch lekker. Anne en Walk Right Back. Ik heb nog één nummer in de digitale brievenbus voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Ierland voor de nieuwste single van Dale Armstrong. Een echte country ballad. Dit is Every Time We Say Goodbye. This lonely road so far away I count the ierland en Every Time We Say Goodbye. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is het kerstverse album The Way I Wanna Go van Trace Atkins. Je gaat achter elkaar luisteren naar Honey Child en daarna Low Note. on the hood of that old jet black Pontiac Firebird. She had a couple years on me, didn't know that I was only 18 and green. Never tasted anything she's about to pour on me. She leaned in with that bottle, put it to her lips, took a sip, and dripped out style. I'm gonna lay this kiss here on your whiskey wild and make it taste like honey child. Sometimes a whisper fades in low when that summer one-hit wonder finds its way into my FM radio. Still comes in clear, buzzing in my ears after all these years. Such a sweet, sweet sound. style 它。 laatste twee nummers van het Spotlight album The Way I Wanna Go van Trace Atkins. En heb je suggesties voor een volgend Spotlight album, mag je dat altijd laten weten. Stuur dan even een e-mail naar info@nashvilleradio.nl en vermeld in die e-mail even om welke artiest het gaat, eh, welk album en welke vier nummers je zou willen horen. Gaan we verder met de Shires en Lauren Elena. Dit is Lightning Strikes. Standing outside, raining in the summer. Will you remind me we lovers? Maybe you and I were even know what love was Can't remember how we left this Was it you or did I end it? Stupid kids running reckless We both learned our lessons But we're older now Didn't all work out But I'll never forget it Still got the necklace Remind me why we ain't lovers. Maybe you and I were too young, didn't even know what love was. Just maybe kissing me hard, rolling in the thunder. Will you remind me why we ain't lovers? Maybe it just wasn't our time. Maybe it will never be right. Or maybe lightning strikes twice. Just maybe lightning strikes twice. Can we go back? Can we go back to the late? can go back, can we go back? summer Will you remind me why we ain't lovers Maybe you and I were too young Myers en Lauren Elena en Lightning Strikes. Er is alweer een eind aan de show gekomen, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan een duet tussen Catherine Britt en niemand minder dan Sir Elton John. Where we both say goodbye. Nou, ik zeg in mijn uppie goodbye, maar ik zeg graag volgende week. Hè. Bye bye. fire left